Eerder kwam de regering nog met rapporten waaruit zou blijken dat kwart van de gelekte olie alweer was verdwenen. Het nieuwe onderzoek denkt dat dat te optimistisch is en dat veel olie in de pluim zit en daar nog lang zal blijven. Thailand leverde Russische wapenhandelaar Victor Boet toch uit aan de Verenigde Staten. Een Thaise rechtbank had zich eerder tegen uitlevering uitgesproken, maar dat oordeel is in hoger beroep ongedaan gemaakt. Victor Boet staat bekend als de handelaar des doods. De VS wil een berechten voor wapenleveranties aan onder meer de Taliban en Al-Qaeda. Tegen Boots liep een internationaal opsporingsbevel. Twee jaar geleden werd hij opgepakt in Thailand. De Rus was een inspiratiebron voor de film Lord of War met Nicolas Cage in de hoofdrol. Het Witte Huis heeft nog eens nadrukkelijk verklaard dat president Obama een christen is. De verklaring volgt op een peiling waaruit blijkt dat 1 op de 5 Amerikanen denkt dat Obama een moslim is... Slechts een derde van de Amerikanen weet welk geloof de president aanhangt. De peiling werd gehouden voordat er een discussie ontstond over de vestiging van een islamitisch centrum in de buurt van Ground Zero in New York. TV-zender Het Gesprek stopt met uitzenden. Vorige week werd er al uitstel van betaling aangevraagd... en vandaag gaat waarschijnlijk het scherm op zwart. Groot aandeelhouder Egeria en de bewindvoerder zijn er niet in geslaagd om nieuwe investeerders te vinden. Het gesprek, dat in 2007 werd opgericht en de hele dag interviews uitzendt, trok te weinig kijkers. Het weer, het is bewolkt en aan de westkust is er wat kans op motregen. Geleidelijk droog en vanmiddag zonnig, maxima tussen 23 en 28 graden. Dit was het NOS Journaal.